uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Langs de kust van Libië zijn 25 dode migranten uit de Middellandse Zee gehaald. Ze spoelden aan in het noordwesten van het land. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen. Nu het zomer wordt, proberen steeds meer Afrikanen via Libië naar Europa te komen. Ze worden door mensensmokkelaars vaak met veel te veel anderen op boten gezet. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie kwamen vorige week bijna 900 mensen om het leven op de Middellandse Zee. Het KNMI waarschuwt voor noodweer. Voor Brabant en Limburg geldt code oranje... omdat onweer kan leiden tot wateroverlast en overstromingen. Vooral op plaatsen waar het al veel heeft geregend. Voor Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel geldt code geel vanwege het onweer. De verwachting is dat de buien vanavond en vannacht geleidelijk verdwijnen. De Duitse politie heeft een aanslag in Düsseldorf vereideld. Vier Syriërs zijn opgepakt, drie in Duitsland en eentje in Frankrijk... Volgens het tijdschrift Der Spiegel wilden twee mannen een zelfmoordaanslag plegen. De andere twee wilden daarna zoveel mogelijk mensen om het leven brengen. Bij de verbreding van het Wilhelmina-kanaal in Tilburg is een ontwerpfout gemaakt die miljoenen euro's kost. Het was de bedoeling om een sluis af te breken, maar als dat gebeurt zakt het grondwaterpeil met een paar meter. Dan kunnen woningen in de buurt verzakken. Nu is besloten dat de sluis blijft en wordt verbreed. En dat kost de gemeente, provincie en het Rijk samen 70 miljoen euro extra. De koninklijke munt in Utrecht wordt verkocht. Staatssecretaris Wiebes zei in april al dat hij van het muntbedrijf af wil. En nu is de Tweede Kamer ook akkoord. Het bedrijf heeft geldproblemen omdat er minder munten nodig zijn... en een grote opdracht uit Chili mislukte. Dan nog het weer. Vooral in het oosten kunnen flinke buien vallen en het kan onweren. Ook morgen verspreid buien, maar wat vaker zon. Het wordt dan maximaal 21 tot 25 graden. De dagen daarna minder buien en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Voorlopig is er sprake van een normale avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met minstens 10 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Alfred Bunschoten en Barneveld, 6 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarse 3. Op de A4 Den Haag-Rotterdam na een ongeluk bij de Benelux-tunnel, 2 kilometer.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 En we gaan vandaag starten met onze oude Dom Douwe met slowdown. Rustig aan, hè? your head. Zandvoort kent als de mooiste bladplaats van Nederland... uiteraard een hele scala aan nationale en internationale keukens. Je kan iedere dag wel een ander soort maaltijd geserveerd krijgen. Van Aziatisch tot Amerikaans en van Oostenrijk-Duits tot Frans. En alles wat er tussenin zit. Zandvoort nodig u dan uit om tijdens de familie de Drive bij Max Verstappen kennis met de Zandvoortse uitgaangelegenheden te komen maken. Het centrum, met zijn bruisende activiteiten en uitgaansgelegenheden... bevindt zich slechts op een steenworp afstand van circuitpark Zandvoort. Maak een dagje familie racedagen draait bij Max Verstappen van... en een grandioos einde met bijvoorbeeld een gezellig diner... in een van de restaurants of een drankje in een van de vele bars in Zandvoort. Wellicht wilt u wel, na uw geweldige diner... eens kennis maken met de historie van Zandvoort... door middel van een wandeling door de oude centrum en de badplaats... En dan krijgt u gratis en voor niets een geweldig muziekfestival voorgeschoteld op zaterdag 4 juni. Dancing in the Street. Ook op vrijdagavond, 3 juni, is het al feest in het centrum. Op het centrale Raadhuisplein speelt de Amsterdamse band Backwet... nabij Max Verstappen al daar zijn meet and greet handtekeningssessie heeft voltooid. pajama, rolled out of bed, and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. get me released. We all on the of Newsweek, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. evenementenagenda. De tweede, Eredivisie Tennis, TC Tennis, LTC Naaldwijk. Aanvang 12 uur. De derde, slotwandel Vierdaagse. De laatste avond start om 6 uur vanaf het Kerkplein. De derde, Meet and Greet Max Verstappen, Raadhuisplein, ongeveer om half acht. De vierde, Dancing in the Street. Gratis muziekfestival in het centrum vanaf 8 uur. En ook de vierde, concert Beatpopzingers... viering 12 van half jaar bestaan in Theater de Krocht. Aanvang 8 uur. 4 en 5, familiedagen drive bij Max Verstappen, circuitpark Zandvoort. Ook 4 en 5, eredivisie tennis, finale weekend. Aanvang om 12 uur. En de vijfde, een rommelmarkt in Theater de Krocht. Aanvang van 10 tot 4 uur. En de tiende, Theo Hilbers, vismaaltijd. Gasthuisplein van 6 tot 8 uur. 19th century cobblestone streets with the horse and the carriage just to rest our feet. To the train and city tram came the birth of Mechanical Man. with Mechanical Man came the automobile, Henry Ford's Model T with an engine on wheels, and a crazy race began. Romeo and lovers to the family car on a highway to Spain. There's a car for every need with the shape, the color, and speed. Yeah, it's the 20th century's technical toy full of buttons and dials. See. Uit de behoefte om de statushouders in Zandvoort... en de Zandvoortse inwoners met elkaar in contact te brengen... is er een Facebookpagina opgericht met als titel... Welkom nieuwe statusburen in Zandvoort. Op deze pagina kunnen de inwoners elkaar vinden en aangeven... wat ze aan elkaar kunnen betekenen op het gebied van taal, ontmoeting, activiteiten... ondersteuning en inzet van de nieuwe buren als vrijwilliger of een seizoensbaan. Ook is de pagina geschikt om vragen te stellen en informatie te vragen. De groep moderators is op zoek naar uitbreiding van dorpbewoners die zich hierbij willen aansluiten. Ga naar de Facebookpagina en geef aan als je er iets voor kunt betekenen. If I lay here just lay here? Would you lie with me and just forget the world? ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag kwam het opnieuw buien voor, die gepaard konden gaan met onweer. Vooral in het noorden is er ook ruimte voor de zon geweest. De temperatuur liep op van 18 tot 21 graden in het westen... tot 24 langs de oostgrens. Aan zee kwam het door een frisse noorderwind koeler. Ook vrijdag waait er een wind uit noordelijke richtingen... en wordt het 16 tot 19 graden in de kustregio's... en 20 tot 24 elders. De meeste buien zijn voor de zuidoostelijke helft van het land. In het weekend neemt de buiigheid af... al houden we het zeker zaterdag in het binnenland nog niet droog. Het aandeel zon in het weerbeeld neemt toe. De maxima blijven in de kustgebieden uitkomen net onder de 20 graden... terwijl het dieper landinwaarts gemakkelijk 24 graden wordt. Volgende week laat de zon zich veel vaker zien... maar de kans op een regen of onweersbui is nog steeds niet uitgesloten. Grootschalig onweer wordt niet verwacht. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar... met 22 graden in het westen tot 25 graden in het oosten. Aan zee blijft het relatief fris door een noorderwind. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. goodbye. Zoals eerder dit jaar aangekondigd wordt, de louis straat heringericht. 30 mei start de, de aannemer De Bie met de eerste deel van de straat. Tot 1 augustus wordt gewerkt aan een deel vanaf de Raadhuisplein... tot en met de aansluiting van de Schoolstraat. Hierbij wordt ook de nusvoorzieningen van de nieuwbouw aangesloten. Dat de werkzaamheden tot enige overlast gaan leiden is helaas onvermijdelijk. Het deel van de straat tussen de Raadhuisplein en de Schoolstraat... zal in die periode geheel zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Er kan in die periode ook niet worden geparkeerd in dat deel van de weg. Er wordt geborgd dat alle woningen en winkels te voet bereikbaar blijven. Uiteraard wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten. Tijdens de werkzaamheden volgt de bus de alternatieve route over de Hogeweg... Daar is ook de eindhalte. De huidige bushaltes aan de Prinsessenweg, de busweg... zijn gedurende werkzaamheden buiten gebruik. Tijdens de afsluiting van de Louis het Laatstraat... wordt de rijrichting gemotoriseerd verkeer van de Grote Krocht weer tijdelijk omgedraaid. Dus vanaf de Raadhuisplein naar de Hoge Weg toe. Dit wordt gedaan om de route, centrum uit, gemakkelijker te maken. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond... zal de huidige rijrichting weer worden hersteld. Ook de rijrichting voor de Kleine Krocht wordt dan weer in ere hersteld. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.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 heeft het college besloten dat alle Zandvoortse bedrijven... voor hun eigen bedrijf een stalletje mogen plaatsen met handelswaar uit het eigen reguliere assortiment. Dit mag uiteraard alleen als het niet in strijd is met de openbare orde en de veiligheid. Zo is de verkoop van alcoholische dranken niet toegestaan. Ook moeten ondernemers minstens 48 uur van tevoren aan de gemeente melden dat er een stalletje wordt geplaatst. De melding kan worden verzonden naar info@zandvoort.nl. naar de zon. Zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Waarom klinkt een zingende menigte nooit vals? Mag ik het omdraaien? Want de mening dat een menigte altijd zuiver zingt, deel ik absoluut niet. Zegt Emiel Wennekes, hoogleraar muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In de voetbalstadions hoor je melodieën in traag tempo. De zangers glijden van de ene toon naar de andere. De een zingt iets te hoog, de ander iets te laag. Je denkt misschien dat dat te hoge en te lage tonen elkaar opheffen. Maar daarmee is het nog niet zuiver. Volgens Wennekes, het klinkt vaak nog steeds verdraaid vals. Alleen is dat beter te horen voor iemand die geschoold is in de muziek. Stadionmuziek is niet het enige genre dat vaak onzuiver klinkt. Bij veel popmuziek en ook bij klassieke uitvoeringen kun je valse noten horen, vertelt een muzikoloog. Het gaat meestal niet om enorme afwijkingen, maar om verschillen van ongeveer 32e toonafstand. Soms zitten amateurzangers er ook verder naast. In schoolmusicals heb ik zangers opgemerkt een kwint te hoog of te laag horen meezingen, zegt Wennekes. Een kwint ligt vier witte pianotoetsen hoger.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 Help. half jaar, de Pop Singers. Op 4 juni aanstaande gaat dit fantastische koor onder leiding van dirigent Arno Westenburger een jubileumconcert geven in Theater de Krocht. Met een combo wordt hun gevarieerde repertoire tegen gehore gebracht. De kaarten zijn te koop voor 8,50 euro bij de Bruna of 4 juni aan de zaal.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 ZFM volgt de uitzending met ZFM in de avond. Een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur. Gevolgd door Alternative FM. Dit programma beschreef aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek nog nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders.